Het staakt het vuren moet morgenochtend om 5 uur Nederlandse tijd ingaan. De eerste president van Algerije, Ahmed Ben Bella, is overleden. Hij is 93 jaar geworden. Ben Bella richtte in 1954 het Nationaal Bevrijdingsfront op... dat tegen de Franse overheersing van het land in het noorden van Afrika streed. Nadat Algerije onafhankelijk was geworden werd Ben Bella in 1963 president. In 1965 werd hij bij een staatsgreep afgezet. Hij stond daarna tot 1982 onder huisarrest. Minister Rosentaal schort alle hulp aan de Surinaamse overheid op. Het gaat om een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro. Hij zal dit komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Mogelijk wordt het geld wel uitbetaald, maar gaat het naar non-governementele organisaties. Een deel van de Tweede Kamer had daarop aangedrongen. Reden is het aannemen van de amnestiewet in Suriname. Een groot aantal personeelsleden van de Brusselse vervoermaatschappij MIVB is toch niet aan het werk gegaan vandaag. De werknemers zetten de staking voort die zaterdag begon na de dood van een collega. Veel werknemers vertrouwen het akkoord niet dat is gesloten over extra veiligheidsmaatregelen in het openbaar vervoer. Er rijden in Brussel slechts enkele bussen, trams en metro's. In de Amsterdamse zedenzaak heeft de verdediging vrijspraak gevraagd voor Richard van O. Hij is de echtgenoot van Robert M., de hoofdverdachte in de zaak. Zijn advocaten vinden dat Van O is meegezogen door Robert M. Toen hij achter het misbruik kwam heeft hij niets ondernomen, maar volgens de advocaten is hem dat juridisch niet aan te rekenen. Het OM heeft eerder 12 jaar cel geëist tegen Van O. Het weer, vanavond buien met kans op onweer en hagel. Morgen eerst zonnig, daarna weer enkele buien. En het wordt dan 12 graden. Dit was... Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Amersfoort Noord 2 kilometer. A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Knopendel 8. Op de A10 de ring Amsterdam West richting Zaanstad voor Knopend Koenplein 3 kilometer. Richting Den Haag bij Knopende Nieuwe Meer 2. A12 Den Haag richting Arnhem tussen Knopend Lunette en Driebergen 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knopend Gouwen 5. A27 Utrecht Breda. Bij Lexmond 2 en een stuk verderop tussen Knopend Gorkum en Hank 10 kilometer.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 I've taken you for granted, granted I've been blind, but my eyes are wide opened up. Baby, don't go. Baby, don't go. Don't you walk, walk al in 2006 eh, en in 2009 plaatste hij het op een cd. Baby Don't Go, Steve Holy, ik weet niet of hij nog steeds aan het roepen is, eh, samen met eh, de Jimmy Jerry van Baby Don't Go.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 Zij vroegen aan Sheryl Crow en Vin Keel, doen jullie mee op ons nummer Building Riches? Since you gone, my heart says something's wrong. How long can this keep going on? Is het mooie, is het mooie. Deze Building British Brooks en Dunn met Sheryl Crow en Vince Gill. Vince Gill vooral te horen op de gitaar. En dit is ook zo'n filmpje in een paar minuten. Starde Aslan, zij hebben het geschreven en ze noemden het Like a Rose. dat eh, Dolly Parton eigenlijk alleen maar bezig was met het maken van country music. Daarna kreeg ze carte blanche van haar platenmaatschappij Rounder. En toen zei ze van ik wil ook iets gaan doen op het gebied van bluegrass. En nu doet ze het samen met uh, Rhonda Vincent. Heartbreakers, allebei. I a quick ride my worried mind. it's another heartbreak let's see. say love ook wel eens omschreven als een eh, echte country stem. Ik heb het over George Strait. Schrijft meestal zijn eigen nummer zelf. Hij heeft dit samengeschreven met zijn broer, Baba, yeah Baba, Baba Strait. Afkomstig van zijn cd uit 2009. Every day is a lifetime without you. Hard to get through since you've gone. the only thing I know how to to get by. I'm living for the night. I've drawn all the curtains in this old house to keep the sun out down I tell them I'm fine I'm just living for the night talk to When I've had a few I settle down The whiskey kills the man you've turned me into And I come alive I'm living for the night living for the night Every day is a lifetime without you kreeg van de week te horen dat eh, Rachel Harrington hier in Nederland was, tenminste een aantal weken geleden. En ik heb toen nog even geprobeerd om eh, een interview te doen met deze dame. En ze was hier in, eh, in een huiskamerconcert ergens in Brabant. En toen dacht ik van ja, dan moet het toch zeker lukken. Hè? Rachel Harrington en the Knockouts. Het is een formatie die bestaat alleen maar uit dames. Maar nee, het is me niet gelukt om haar te spreken. Ik was op het laatste moment niet in staat om daar naartoe te gaan. Get you some. get to tonight geluid van eh, deze dame, deze eh, Rachel Harrington. De Flying Burrito Brothers, zij hebben ook een nieuwe cd uit. Ze noemen de cd Honky Tonken. En ze doen het hier samen met Alison Krauss. Die binnenkort ook in Nederland is, hè? There'll never be anyone else but think of all the girls I've ever known I would come and pick you out to be my very own There'll never be anyone else but much for you is all I have to give. All my love. just couldn't cd die ze vorig jaar hebben opgenomen en dit jaar, januari van dit jaar, hebben uitgebracht. De Flying Burrito Brothers, Honky Tonking. En ik zei al, het is een cd geworden met erop eh, maar liefst 14 tracks. En op uh, 1, 2, 3, 4, 5 tracks staan ze op met, eh, ja, met, eh, met vrienden. Dus het zou ook een cd zijn, zijn geweest die ze gewoon hadden genoemd With Friends. When I Was a Cowboy, dat doen ze samen met de Oak Boys. nieuwe cd die ik mocht downloaden van de platenmaatschappij waar ik eh, eigenlijk toch wel van onder de indruk ben hoor. De Spinny Brothers, zo is hun naam en ze bestaan uit eh, vier heren daaruit eh, Nashville. Het tempo en ook hele rustige nummers. Cabin on a Mountain, dat was wat u daarnet hoorde, dat is ook de titeltrack van de cd. En dit is dan weer Chili Wings. it's sad. customs until winter's had its say. Chilly winds blowing cold across the mountains. hobby naast eh, radio maken is eigenlijk ook eh, koken. En volgens eh, vrienden en kennissen kan ik een behoorlijk potje koken. En dan heb ik soms wel eens, dan sta ik te koken in de keuken en dan komen ze zo naar me toe. En dan komen ze eigenlijk een beetje in mijn keuken kijken. En dan heb ik eigenlijk, nou een hekel is een groot woord, maar ik sta liever alleen in mijn keuken. En dan roep ik, dat is heel mooi gevonden door deze dame. Stay out of my kitchen. Get out of my head. Stay out of my kitchen. You got no business there You think you're so much better That's just a fantasy You may think you rule the world But you're not kitchen. You got no business there. Stay out of my kitchen. Get out of my hair. Stay out of my kitchen. You got no business. Stay out of my kitchen. got no business there. Stay my kitchen. You got no business there. En van de bluegrass gaan we terug naar de pure country. Alcohol in my bloodstream. I came home to find you. remember now That's the way that you said it would be Like living in a bad dream Alcohol in the bloodstream Red wildflowers and a bottle of vodka on the kitchen table Flowers for the good times and the booze for the bad I can curse and I can scream But alcohol in the bloodstream Not the I forget about you Tray is een uh, eh, cd die Greg Pressel pas heeft uh, uitgebracht. En uh, ja, hij heeft alle nummers zelf geschreven. En soms dan is het voor ons wel eens heel erg makkelijk hoor. Want ze hebben de titel al in hun eerste zin verpakt. If there's a barstool, she's on. In some faraway town. Like a queen on a throne. Miles from home, not wanting to be found. traveling life has taken her down many different roads, people, places, parties. Still, she always feels alone. It's back in a small town, so many miles ago. It's a boy and a feeling, the closest thing to home she'll ever know. There's a bar stool she's on In some faraway town Amerikaan hier in eh, Europa, maar in Amerika heeft hij toch wel eh, heel wat optreden, zo Samen met eh, Kevin Carr, Marcy Davy, Barry Goldberg, Alan Shearbaum, Jeff Pever, John Sean, Johnny Lee Shell, ik moet het natuurlijk wel goed uitspreken, en Bobby Boo Bernstein. Dat zijn de, de mensen die hem begeleiden tijdens zijn live optredens daar in Amerika. De Hardway, ik denk niet dat het een cd is die u hier heel makkelijk kunt kopen Hij had het over een dame op een barstoel. En deze heeft het dan weer over een Bayou Girl, Booth Woodworth. soms heb je dan als dame in Amerika toch wel een uh, fake ID nodig, anders kom je de bar niet binnen. Hè? En daar hebben het uh, Dick en Rich over, samen met Gretchen Wilson. Hey, I've been driving all over the town On my cell phone wearing it out And I finally tracked you down was even een eh, heel erg eh, abrupt eind. with this. I Am, zo heet cd die geproduceerd werd door James Trout, afkomstig uit 1994.